Kijk, kijk, kijk in mijn ogen. Zeg, zeg, zeg dat jij van me houdt. Dan, dan, dan, dan is het leven mooi, mooi, mooi als jij met me trouwt. Op een aard heb ik jou ontmoet. Werd op jou toen verliefd na die groet. Ik zag meteen al dat jij was geboren voor mij. Een mooie tijd zal komen voor ons allebei. kijk in mijn ogen. Zeg, zeg, zeg dat jij van me houdt. Dan, dan, dan, dan is het leven mooi, mooi, mooi als jij met me trouwt. Ik had gedacht dat je ja zeggen zou. Na die keer toen je zei ik hou van jou. Als je bij me wilde zijn, waren grote zorgen klein. Ja, dan zouden jij en ik gelukkig zijn. Zeg, zeg, zeg dat jij van me houdt. Dan, dan, dan, dan is het leven mooi, mooi, mooi als jij met me trouwt.